Joke Teertstra met het NOS Journaal. Het treinverkeer in Noord-Holland, Flevoland en Utrecht komt weer langzaam op gang. Rond half vier gingen de eerste treinen weer rijden... na de grote stroomstoring die vanochtend Noord-Holland trof. Wel zullen de komende uren nog veel treinen vertraging hebben of uitvallen, zegt NS. Door de storing, kort na half tien, zaten ongeveer een miljoen huishoudens in Noord-Holland korte of langere tijd zonder stroom. Als laatste werden vanmiddag huizen in een deel van Haarlem weer aangesloten. De storing was een gevolg van een technische fout in een verdeelstation van netbeheerder Tennet in Diemen. De oorzaak van die fout is voor Tennet nog een raadsel. De Tweede Kamer wil van minister Kamp van Economische Zaken meer weten over de oorzaak van de problemen. De Griekse regering heeft nieuwe bezuinigingen en hervormingen aangekondigd. Het gaat om 18 afzonderlijke plannen die de schatkist 3,5 miljard euro moeten opleveren. Athene wil onder meer de kassa's van winkels en horecagelegenheden koppelen aan computers van de Belastingdienst... om zo belastingontduiking tegen te gaan. Of de hoogte van de pensioenen en de btw ook worden aangepast is nog onbekend. Terreurgroep Al-Shabaab heeft de aanslag opgeëist op een hotel in de Somalische hoofdstad Mogadishu. Tot nu toe zijn daarbij negen mensen omgekomen, maar de aanslag is nog aan de gang en dus wordt gevreesd voor meer doden. In het hotel worden mensen gegijzeld. Hoeveel is niet duidelijk. Er zijn berichten over schoten. Mogelijk worden gegijzelden geëxecuteerd. Eén bevrijdingspoging is mislukt. De veiligheidstroepen hebben het hotel nu omsingeld. De Zweedse dichter Thomas Tranströmer is overleden. Tran Streumer, die in 1954 debuteerde met het werk 17 gedichten, wordt gezien als de belangrijkste Zweedse hedendaagse dichter. In 2011 won hij de Nobelprijs voor de literatuur. Zijn werk werd in meer dan 50 talen vertaald, onder meer naar het Nederlands, door Bernlef. Thomas Tranströmer was 83 jaar. Het weer dan nog. De komende uren wordt het overal droog en klaart het op. Vannacht op grote schaal voorstaande grond.